En dat is niet de bedoeling. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de regels nu aangepast. Hoe lastig het poststemmen is voor veel mensen... bleek onder meer in Bernhees in Brabant... Waar de burgemeester vandaag toch blij is. Ik ben wel blij dat Bernhezen de signaalfunctie heeft gehad. Door te laten zien hoe ingewikkeld het proces was. Dat dat uiteindelijk heeft geleid tot een aanpassing. En dat is echt voor alle kiezers heel erg goed. Toch blijven duizenden briefstemmen ongeldig. Bijvoorbeeld omdat ze helemaal zonder stempels zijn verstuurd. De KNVB is blij dat er opnieuw een test komt met toeschouwers bij een voetbalwedstrijd. Bij de WK-kwalificatie tegen Letland mogen eind maart 5000 mensen in de Johan Cruijff Arena op de tribune zitten in een eigen bubbel. De KNVB vindt het een mooie kans en hoopt dat de wedstrijd binnen een minuut is uitverkocht. De gemeente Rotterdam heeft een stembureau-medewerker per direct weggestuurd. Op Instagram schreef ze... Als je op Thierry of Geert stemt, verscheuren we je stembiljet. De gemeente heeft haar dus naar huis gestuurd... omdat stembureau-medewerkers neutraal moeten zijn. Het meisje heeft inmiddels sorry gezegd. En de lockdown is niet echt een probleem voor deze winkel in Rotterdam. Daar verkopen ze realistische sekspoppen. En daar is in deze tijd veel vraag naar. We zien het toch wel wat meer eh, stijgen. Dus sowieso is er meer contact. Omdat de sekswerkers natuurlijk ook hun werk niet kunnen doen. En je hoeft er trouwens niet per se seks mee te hebben. Gewoon gezellig op de bank, filmpje kijken. En real-life seksdol is niet goedkoop. Je betaalt tussen 1300 en 1500 euro. Nou, dit is eh, Tanja. Zij is uh, eh, 1,58. 33 kilo, dus dat is een lichtgewichtje. Melanie die is een wat eh, forstere dame, die heeft wat grotere borsten. Het weer in een groot deel van het land regenachtig. Morgen veel bewolking, af en toe een bui, maar ook kans op zon. En zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... kom in de file bij knooppunt Rotterpolderplein 2 kilometer met 10 minuten vertraging.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 And it won't cause too much sorrow. No, not tomorrow. So tonight, this chick, she's gonna play. She's got a small day tomorrow. all you big wheels, with all your big deals, you're gonna need your sleep. But I'm a dropout and would rather cop out than run a car I can borrow till tomorrow. We can swing till broad daylight. I've got a small day tomorrow. There's a car I can borrow to the day after tomorrow. We can swing right out of sight. We've got a long night and a small day tomorrow. seems welkom bij twee Uur van ZFM Jazz. samenstellingen presentatie Arco Beuving. En eh, we begonnen met Danita de Rose. Ode to the Road heet deze cd. En een mooi nummer was dat eh, van eh, haar. En ook hierin hoor je weer de bas. Want de bas is in deze uitzending een beetje het centrale thema. Dat zit er heel veel in. En uh, tweede uur komt in ieder geval aan bod Manhattan Transfer, de Royal Bobsters, Duchess, Barbara Thompson, John Heisman... Norma Winstone, eh, Brandy Distreft, Eddie Henderson, en Enrico Dava. En ja, ook nog wat accordeonspelers op de, eh, ja, in de jazz natuurlijk. Ehm, tijd voor iets Nederlands. Dat zouden we ook doen tussendoor. En een mooi duo dat in het verleden gespeeld heeft... is dat van de gitarist Jesse van Ruller en de pianist Bert van der Brink. Die hebben in 2006 een, volgens mij een cd gemaakt, Peer Suite heet die. En gingen ook eh, de concertzalen en Schouwburg af met z'n tweeën. En dat was een feest om dat mee te maken. Van deze cd I Hear a Rhapsody. Moet ik even kijken waar ik dat heb gezet. Komt-ie. Eh, van eh, mooie cd is dat eh, geworden. Ja, tijd voor wat vocaalwerk. dan heb ik klaarstaan ja, de drie groepjes... die alle drie op dezelfde wijze muziek maken. En van alle drie laat ik wat horen. Dit is de meest bekende. Manhattan Transfer. Until I met you. I knew it right from the start. I used to think there'd never be a girl who'd ever care for me. Then what do you know? You made it so. I never knew what love was all about until I met you. Once we start, then we'll never part. In my blue life, no one at all would even care if I cried. cherry pink and apple blossom white. That's right, pink and white. I've been telling you right. Who'd have ever believed a guy that hustled cool was such a romantic? He really was frantic. He Chopping but soon romance. Let me tell you now, without a doubt, the rustic Romeo pursued me. I'm telling you, he showed me such emotion that I finally took a notion to get. And when you took the notion, did you imagine his emotion? Ever was the kind of go for cooling. Did you think he might be jiving and only fooling, or did you appraise it as real? Dropped my heart now and ban it. Said a few sincere words, never dreaming that a minute. To tell you all the truth, I never ever really meant to begin it. How can you explain true love? How can I disdain true love? Love is real exciting. It's so exciting that when it turned me around, I didn't feel like fighting. It wouldn't have caught me Except when I saw you, I was sure that sure this really couldn't be. But what do you know? It really was so. I'm ready for settling right down. No more running around, and that's the truth. Really the truth. Really ain't putting on no act. Really a fact. Really this ain't no time for jiving. Cause what I'm telling you really comes from this heart of mine. And let me tell you, there's an awful lot of sacrifice I it on What's the line. This thing? Ja, deze cd is een beetje versleten, merk ik. Te vaak gedraaid. Dan ga ik meteen over naar het volgende vocale groepje... wat ik heb klaarstaan. En dat is eh, eh, een groep die heet eh, Dutches En die hebben het nummer Lollipop op haar, hun eigen manier vertolken ze. Even kijken hoor, we hebben wat storing hier. Daar gaat hij. Lollipop. dat was eh, Dutchess. We hadden wat technische problemen. Ik hoop dat het nu eh, allemaal weer goed gaat. Eh, het volgende groepje, dat is ook vocaal. Volgens mij is die in Jazz Times uitgeroepen... tot de beste groep van 2020. De Royal Bobsters. En dit nummer is even kijken. Dan heb ik staan... Uh, On a Misty Night and Gypsy. En als je denkt, hé, hey, die bas klinkt aardig... dat is Christian McBride. When the light of day fades into the sea... and the night is veiled in a mystery. Baby, right here's right where I want to be. Love found me on a warm, misty night like this. I can't resist all your charm. Tonight, oh, no, the morning no wait. wait. And if we can we hold it, the moment is yours and mine. We're sealing our fate. Love was born from the moment's bliss with you on this misty night. Love came without a warning. We're holding it near till morning is here. Now the mystery is clear. a baby little man up in the moon above. He's shining his light on love, cause he's in on a secret. The stars on high wink their eyes and sing to a groove. They know I'm lucky being here with you. And I hope that they, like me, will see this magic moment through. A warm and misty night should really last forevermore. Oh, don't say that it's real, not just another dream. In the morning any doubt, our love will win out, I know. Yesterday's troubles, all left behind. Sipping on bubbles, one thing in mind. With the moon in your eyes, beneath starry skies, I hold you. What a sweet alibi, it's amazing what love can do. night like this, darling, I can't resist you and your charms. Now, my darling, I insist till the dawn I exist here in your arms. misty morning, a morning deze groep zingt natuurlijk in dezelfde stijl als Lambert Hendrix en Ross. Uh, Annie Ross. En daar heb ik in het verleden ook wel vaker wat van gedraaid. En dit was eigenlijk een, eh, de drie nummertjes van een vocale groep. En als je denkt, de bas klonk weer lekker... dan was dat Christian McBride. En dat is ook het centrale thema van deze uitzending, eh, de bas. En die komt in vele nummers aan bod. Eh, nu wil ik het niet over de bas hebben, maar over de trombone. En eh, dan heb ik klaargezet uh, Ilja Rijngoud kwartet. En met het nummer hippie. Komt-ie. Oh, er was laatst een mooie documentaire over uh, Ilja Rijngoud. Jazzportretten op de, ja, volgens mij het NPO Extra 2 of zo. De mooie klanken van uh, Ilja gehad op eh, de trombone. Het nummer Hippie en dat komt van de, de cd Goldie Meets Silver. En dat is een cd 2015. En een nieuwere cd van een trombonespeler is eh, van Michael Dees, trombone. En die heeft onlangs ook een cd uitgebracht, Michael Dees. En die cd heet Give It All To You 2021 uitgekomen. Er staat een lollig nummer op, Parker's Fancy heet dat nummer. En dat wil ik graag laten beluisteren. Thank you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, komt allemaal van de laatste cd van eh, Michael Dees... trombonespeler uit de Verenigde Staten. En ook de, de begeleidingsband zit allemaal bekende namen in. Dus dat is, ik slag onder de George Stardy als saxofonist. Dus kortom, eh, een mooie cd ook. Eh, en ja, tijd voor iets heel anders, tijd voor een ander geluid. En dan kom ik terecht bij Barbara Thompson, een Britse jazz-saxofoniste. Die ook trouwens in de popmuziek actief geweest is. En eh, van haar cd doe ik een nummertje dat is getiteld Spring Song. En dat is natuurlijk wel van toepassing in deze tijd van het jaar. De lente moet eraan komen, hoewel het nog buiten aardig fris is. Komt-ie, Springsong, Barbara Thompson. Barbara Thompson. Die was overigens gehuwd met eh, John Heisman, de, de drummer van eh, Colosseum. En eh, volgens mij toen Dick Hextel-Smit, was saxofonist van Colosseum, overleed... heeft zij nog in de laatste jaren nog een aantal live optredens gedaan met Colosseum en ook plaat gemaakt. En John Heisman is volgens mij twee jaar geleden overleden, 2018. En onlangs, ik, volgens mij is in december... een box uitgekomen van de BBC... Eh, met alle muziek van Colosseum die ze daar live op de BBC gespeeld hebben. Ik geloof dat het wel vier cd'tjes bevat. En daarvan heb ik er toch eentje gekozen. Eh, een instrumentaal nummertje. Elegy heet dat. En ja, natuurlijk speelt Dick Hexel Smith hier nog op. Want het is allemaal muziek uit rond 69, 70. Komt-ie. Colosseum. En eh, dat allemaal van de CD-box eh, Transitions live at the BBC. Ja, echt heel veel programma's zijn daar live opgenomen vroeger in de eind 60 jaar, begin 70 jaar. En er staat fantastische muziek op voor de echte liefhebber. Een must, zou ik zeggen, deze box. En wat ik laatst ook tegenkwam, dat was een eh, cd... Eh, Remembering Mike Taylor. En eh, die is uitgegeven door Eel Artley. Mike Taylor was een componist, een bijzondere jongen, zou ik maar zeggen. En die heeft ook wat muziek gemaakt. Die is nooit zo heel bekend geworden. Maar die herinnerings-CD die uitgebracht is, dat is wel de moeite waard. Daarvan draai ik een nummer wat eh, eh, Jumping of the Sun. Eigenlijk komt dat eh, van een cd'tje af van Colosseum. En werd het gezongen door Chris Farlow. Maar Norma Winston, een echte Engelse jazzzangeres... geeft er een eigen touch aan. En dan ga ik hem even erop zetten. Even kijken waar ik die heb. Nieuw. Hier heb ik hem. Jumping of the Sun. Mooi nummertje ook. Bijzondere uitvoering trouwens, die cd van eh, Remembering eh, Mike Taylor is nog vrij duur. Ik dacht dat die bijna 80 euro kostte. Dat was ook weer, uh, even kijken, Barbara Thompson op de, de sax. En John Heisman op de drums. En dat was een, is een mooie cd geworden, die Remembering Mike Taylor. is volgens mij uit 2007, maar is in november opnieuw uitgebracht. En dan kom ik terecht bij een groepje die we allemaal wel kennen. Getiteld The Doors. En nou is de vraag, hebben de Doors ook jazzmuziek gespeeld? Dat zal ik je laten horen. Iedereen kent nog wel dit nummer. come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that tell me what she said. What was that promise that you made? Come on, come on, come on, come on now, touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? toch iets terugdraaien. Want ik wil nog één nummertje laten horen. Een stukje ervan. Ook van de Doors. En dat is het volgende nummer. Moet je maar eens luisteren. Dat is pure jazz. van The eh, Doors. En dat staat allemaal op een cd. The 50th Anniversary of The Doors, eh, Morrison Hotel. Daar staan allerlei tracks op die ze in de studio opgenomen hebben. Onder andere deze met een aardige bas. Eh, Ray Napolitan speelde op de bas. En Robbie Krieger op gitaar, maar die zal je niet meer horen. Ik hoop dat je het leuk vond. Een thema-uitzending over de bas en de jazz en de pop. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie dag van.